Morat Terwakili met het NOS-journaal. Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn veel slachtoffers gevallen. Er zijn zeker drie doden gevallen, maar gevreesd wordt dat dat aantal nog oploopt. De explosie vond plaats tijdens het avondgebed in het gebedshuis. Het exacte aantal slachtoffers is nog altijd onduidelijk. Veiligheidstroepen onderzoeken het incident. Ondanks de claim van de regerende Taliban dat ze veiligheid in het land hebben gebracht... worden geregeld aanslagen gepleegd, meestal opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. De politie heeft woensdagavond rond kwart over elf een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde tijdens de arrestatie van twee verdachten in de Rotterdamse wijk Charloes. De personen werden aangehouden nadat er een melding binnenkwam over een man die met een vuurwapen op straat liep. Na de arrestatie vonden agenten twee zogenaamde gelblasters. Dit zijn speelgoedwapens waarmee balletjes op basis van water en zetmeel kunnen worden afgeschoten. Het is een trend op TikTok om daarmee op voorbijgangers te schieten. Ook in het tweede kwartaal is het aantal verleende vergunningen voor het bouwen van woningen ver achtergebleven bij de cijfers van vorig jaar. Nederland komt met woningnood en het kabinet wil de bouw van nieuwe woningen versnellen. Voor de te bouwen woningen die afgelopen tijd een vergunning kregen... zal het nog even duren voordat ze bewoond kunnen worden. Het duurt volgens het CBS ongeveer twee jaar... voordat een woning na de vergunningverlening wordt opgeleverd. Er woedt een grote brand bij een houtverwerkingsbedrijf in Venray. De brandweer is uitgerukt met groot materieel en verwacht dat het blussen nog uren kan duren. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de onderneming kampt met een zeer grote brand. Inmiddels is de rookoverlast nagenoeg nihil, dat zegt de brandweer. En er was niemand in het pand aanwezig en er zijn ook geen gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Het weer. Vannacht lossen de laatste buien op en het wordt in de loop van de nacht vrij helder. Er kan regionaal nog wat mist ontstaan. Lokaal kan het zich teruglopen tot rond de 100 meter. Morgen loopt de temperatuur op naar 22 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 desperation 胸。 he didn't do much good. Hung up the phone so many times. thousand dollars. I'm probably gonna hurt you. I got a lake house in Canada, and I'm probably gonna harvest your organs. I'm probably gonna hurt you. I got a beach house in Malibu, and I'm probably gonna hurt your feet.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 Zandvoort. Hey! Yeah, she knows it. She's freaky bad, I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip.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

I like it. Hot damn. Let me put my funk on the guitar with it. Uh.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 take up every corner of my mind. What you gonna do now? take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel over here. You take up every corner to leave your worries kill water. him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 van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 leeg en kil, ben al tijden op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen als dat betekent ik het voordeel van de twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog uit je gesproken op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat ik zei dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben in je mag jou gelukt is Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van Birkins Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de Zuid-Druk Sana Oh gebruik me gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik me Oh gebruik gebruik me. Oh, gebruik me. Oh, mm, ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar ben